start. Ember met het NOS-journaal. De inwoner die vandaag om het leven is gekomen door vuurwerk was een man van 39. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, onder wie zijn twee kinderen. Zij zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar bleken fysiek in orde. Er vallen niet vaak doden in Nederland door vuurwerk. Rond de afgelopen vier jaarwisselingen vielen er in totaal twee doden. In Duitsland is kritiek ontstaan op de veiligheidszones voor vrouwen die tijdens de jaarwisseling worden ingericht in Berlijn en andere grote steden. Vrouwen die door mannen worden lastiggevallen kunnen daar een veilig heenkomen zoeken. Maar volgens de politievakbond geeft zo'n veiligheidszone juist een verkeerd signaal af en zouden vrouwen overal veilig moeten zijn. In Iran zijn voor de derde dag op rij in verschillende plaatsen mensen de straat op gegaan uit boosheid over de economische situatie in het land. Veel mensen zijn hun spaargeld verloren nadat malafide geldbedrijven over de kop gingen. En tegelijkertijd lopen de werkloosheid en de inflatie op. Opvallend is dat de woede van de demonstranten zich de afgelopen dagen ook richtte op de politieke en religieuze machthebbers van Iran. Dat gebeurt niet vaak in het strenge religieuze land. Dit jaar zijn wereldwijd minstens 81 journalisten om het leven gekomen door geweld. De meeste journalisten werden in Mexico gedood. Dat meldt persbureau AP op basis van de internationale journalistenorganisatie IFJ. Meer dan 250 journalisten zaten dit jaar in de gevangenis, verreweg de meeste in Turkije. Met nog een dag te gaan is het dodental van journalisten dit jaar het laagst in 10 jaar tijd. Het weer vanavond meer bewolking en vannacht opnieuw regen bij minimaal rond de 9 graden. Morgen, oudjaarsdag, ook periode met regen. Het blijft uitzonderlijk zacht, zo'n 11 graden, en het waait stevig vanuit het zuidwesten. Tijdens de jaarwisseling is het op de meeste plaatsen droog, maar kan er een bui vallen. En het wordt dan een graad of 7.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 De laatste uitzending van eh, dit jaar. We zijn het aftellen naar 2018. Hè. Met natuurlijk de lekkerste is op de radio. Straks in de tweede uurtje het beste van het jaar. Met uh, eh, DJ Perry. Allerbeste iets van het jaar. En nu uh, hoor je gewoon de lekkerste iets in de mix op de radio. voor ons opening Reno met Candeloop. En nu gaan we door met René Ames met Boom. Go. dat was muziek van eh, Matt Cazelli en Terry Lax. Met het bekende nummer, oud nummer, Born Sleepy. En de volgende plaat is van Frankie Rizzardo met eh, Call Upon. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. dit jaar 2017. Hoor de muziek van Robosonic en uh, Jan White. Met, eh, ja, moet ik even zoeken, Peach. <laughs> en we gaan door met uh, eh, Incognet Yuka met uh, Tari Samba. in de Nightwalk op CFM Zomer. We zijn bij tot aan middernacht. stop and look around because I know you have. So you need to just turn your face and get out. Are you tired of that girl you've been hanging with lately? I'm sure she's tired of you because she's looking at that guy next door. So you know what you gotta do? You gotta tell her move on and get out. Or how about that slave driving boss you got? He's always coming up in your face talking some garbage, and it feels like you got about a quarter at the end of the week. <laughs> Doesn't it feel like your brain has been auctioned off, huh? Just tell them get on, get out. You know, there's nowhere to hide, there's nowhere to go, there's nowhere to stay. Nothing you could Jack Daniels do, you know? just get out. you feel like taking your Porsche, your Peugeot, your Volvo 940, whatever the hell it is, and just like driving it off a cliff, don't you? Because you can't make the payments. So what do you feel like, huh? Get out. Yeah, your dog done died, your cat done went with him, and your goldfish done swallowed the wrong child. So how you feel now? You wanna get out? Trust me. high school and all that, y'all chilly willy and all that good shit. And next thing you know, she turns and done flips on you and goes out with your best friend. How you feel now? You wanna get out? Or something like to the effect of uh, you're running home, you're working all day long, and you catch your house on fire. That sounds good. Yeah. Now what you want to do then? You want to get out, or at least get your stuff out. Or more like you come outside, your car's not there because someone done stole it. Loud, loud, loud. What you gonna do now? They can't get out. Or how about this? You walk around the corner with your mom, right? Someone done stuck her up. You can't do a thing because they got a snuffer right at your face. What you gonna do then? You can't get out. Or check this one out. Your Uncle Bob is in the backyard cooking some barbecue shit up. And he burns his arm off. You gotta rush him to the hospital, but nobody got no insurance on him. Who gotta pay for that? Trust me. Or it's like your kids come home and do whatever and they messing around in your room. You got a waterbed. Guess what has a hole in it now? <laughs> Get out. Or more like this. You got a brand new VCR for Christmas. Guess what has a peanut butter and jelly sandwich in it? Get out. neighbor next door to you, that annoying dog. You got a BB gun. What you gonna do then? I thought so. Get out. Let me set you free. uitzending is voor eh, dit jaar. Want eh, ja, we zijn het aftellen. Morgen is het eh, oud en nieuw. Voor de muziek van Ronald Clark en Todd Terry met Set You Free. En we gaan door met Milk en Sugar met Stay Around. We leggen in de Nightwalk en strakjes vanaf 10 uur het beste van het jaar in de mix met DJ Perry. back. Wazowski er samen met Spider met Waterman, de 2017 versie. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Zometeen DJ Perry in de mix met het beste van het jaar. En voor nu nog eventjes een paar stukjes lekkere muziek. Want daar nou was ik natuurlijk te luisteren naar de Nightwalk.